Er zijn maar vijf Kamerleden uit Gelderland, terwijl die provincie er bij een verdeling op basis van inwonertal 18 zou moeten hebben. Brabant heeft er 9, terwijl dat er op basis van het inwonertal 22 zouden moeten zijn. Blijkt uit onderzoek van de NOS naar de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. In een reactie zeggen Gelderland en Noord-Brabant dat ze bang zijn dat er bij besluitvorming in de Kamer minder goed op hun belangen gelet zal worden. De politie van Flevoland heeft in het Randmeer tussen Zeewolde en Harderwijk het lichaam van een vermiste man gevonden. Het gaat om een man van 40 uit Zeewolde. Hij werd sinds vrijdagavond vermist. Zijn auto werd zaterdagochtend op ongeveer dezelfde plaats gevonden. De auto lag ondersteboven in het water en was leeg. De politie begon een zoekactie met duikers van de brandweer en een drechtteam van de politie. De politie van Flevoland denkt dat de man met zijn auto uit de bocht is gevlogen. Topatleet Haile Gebrselassie heeft zijn afscheid aangekondigd. Hij deed dan naar de marathon van New York, waaraan hij voor het eerst meedeed. Na ongeveer 25 kilometer stapte de Ethiopiër uit met een knieblessure. Het wordt tijd om plaats te maken voor de jonge lopers, zei hij. De 37-jarige Gebre Selassie won in zijn carrière twee Olympische titels op de 10.000 meter en acht wereldtitels. In september 2008 vestigde hij in Berlijn het wereldrecord op de marathon. Zijn trainer Jos Hermans wil eerst nog een gesprek met Gebre Selassie. Hij is nu vooral erg teleurgesteld, maar als hij echt wil stoppen heb ik daar vrede mee, zegt Hermans. Het weer. In het zuiden regen, in de rest van het land kans op mist.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 Mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij Peaceful Radio, aflevering 697. We zijn begonnen voor de vierde achterin volgende week met Celtic Angel, volume 3. Celtic harp en gitaar, gespeeld door Gabrielle en Harcy van het label Phoenix Muziek. We gaan door met ons eigen Nederlandse label...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 Doet het altijd wel goed. Ja, dan zijn we aan het eind gekomen van de eerste uren van aflevering 697 van Peaceful Radio. En we gaan afsluiten met Live on Mars. Zelfs daar wordt al muziek over gemaakt. En men hoopt eh, nou, over niet al te lange tijd een uh, retourtje Mars te kunnen realiseren. Live on Mars is gemaakt door Bo Lerdrup Hansen. En het klinkt alweer gelijk Scandinavisch en het is het dan ook eh, van Venux Muziek. Muziek om bij te ontspannen en te mediteren. Graag tot straks voor nog een uurtje Peaceful Radio.